die als eerste schip sinds de zware aardbeving afmeerde in de haven van de hoofdstad Port-au-Prince... De distributie van voedsel verloopt nog altijd erg moeizaam. Wegen zijn onbegaanbaar en er zijn problemen met de beveiliging van de hulpconvooien. Het Amerikaanse leger dropt nu pakketten met maaltijden en water buiten de hoofdstad Port-au-Prince. Als dit een snelle manier blijkt om de slachtoffers te bereiken, dan volgen meer droppings. Verder brengt de VS vandaag nog eens 2000 mariniers naar Haiti. Er zijn er al duizend. Donderdagavond wordt via radio en televisie een gezamenlijke inzamelingsactie gehouden voor Haiti. Die wordt op de televisie gepresenteerd door Jeroen Pauw, Bo van Ervedorens en Linda de Mol. De tv-uitzending is een gezamenlijk initiatief van Nederland 1, RTL en SBS 6. Politie en justitie in Zuid-Limburg hebben een criminele bende opgerold. Er zijn zeven mensen aangehouden op verdenking van hennepteelt, witwassen van crimineel geld en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze zouden betrokken zijn bij het runnen van hennepplantages in Nederland, Duitsland en België. De verdachte beschikte onder meer over een bedrijf in Kerkrade... dat zeecontainers gereed maakte voor professionele helm teelt. Met de winst werd onder meer onroerend goed gekocht. Justitie wil het geld terugvorderen. Er is daarom beslag gelegd op geld, voertuigen en panden. De Tweede Kamer heeft de slachtoffers van de aardbeving in Haiti herdacht. Tweede Kamervoorzitter Verbeet en minister Koenders betuigden hun deelneming met de nabestaanden. Koenders noemde het een vrede speling van het lot dat het armste land van het westelijk halfrond getroffen is door een ramp van ongekende omvang. Beide benadrukten dat Haiti hulp hard nodig heeft, zowel nu als later bij de wederopbouw. Koenders prees de Nederlanders die in Haiti of in Nederland meehelpen. Het weer bewolkt en nevelig, mogelijk met motregen. Het is een graad of vijf.